Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was af en toe een behoorlijke chaos tijdens het verkiezingsdebat van SBS gisteravond. Over minder dan een week mogen we naar de stembus om een bolletje rood te kleuren. De grote lijsttrekkers trokken daarom gisteren alles uit de kast. Al moesten kijkers goed luisteren om het een beetje te kunnen volgen. Nee, nee, nee dat nee, zou ik niet zeggen. Maar dat kun je er wat mee? Zeg ik ook Eigenlijk helemaal niks. Je kan er niks mee, hè? Nee, nee. Ze roepen maar wat, maar je hebt er niks aan. ja, dus zo is de politiek. Wat moet je nou met die politici? Roepen, roepen, roepen. Maar ja, wat gaan ze nou doen? Want het moet wel anders bij ons. Uh... Ja, Zeker. In ieder geval niet op de P van de nou, maar zij zeggen wel minder, maar ze zeggen niet doen. Nee, daarom. Ja, dat kun je rustig een kippenhok noemen dus. Eh, Dylan Jessugus, Pieter Omtzigt, Frans Timmermans en Geert Wilders deden mee aan het debat. En volgens kijkers kwam de PVV-leider het beste uit de bus. Dat zegt Hart van Nederland. Er komt een onderzoek naar de bondscoach van de zwemmers. Dat schrijft de Volkskrant. De zwemcoach zou zich ongepast hebben gedragen. De bond wil niet zeggen hoeveel sporters hebben geklaagd... maar de krant sprak met vijf van hen. In het stuk staat dat de bondscoach bepaalde zwemmers voortrekt... en dat er gepest wordt. Nederland telt steeds meer openbare toiletten... blijkt uit onderzoek van de Maagleverdarmstichting. Darmstichting. In ons land zijn er nu dik 8000 openbare wc's. Met hoge nood ben je het best af in Westmaas en Waal. Dat is in Gelderland. En je kunt dan beter wegblijven uit Roosendaal, Baarle-Nassau, Voerendaal en Waalre. Daar zijn helemaal geen openbare toiletten. En op verschillende stations was het gisteravond super druk. Mensen demonstreerden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven tegen het geweld in de Gazastrook. Ook op Utrecht Centraal voerden mensen actie. Nee, ja, het moet gewoon echt stoppen. En dat gaat alleen maar gebeuren als wij ons uitspreken. Ik ken geen Palestijn en ik ben niet Arabisch. Ik ben geen islamiet. Maar het lijkt me toch logisch. Ah, ik ben niet Palestijns, ik ben wel moslima. Ah, maar ik vind het... Ehm, hè, mijn opa die heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog voor de Joden. Dus wij moeten dat ook gewoon voorkomen voor de Palestijnen wat er nu gebeurt. En je krijgt het weer nog vanochtend fris en op sommige plekken hangt ook mist. Overdag op veel plaatsen droog en best zonnig. In het westen zijn er wel wat lichte buitjes. Het wordt maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet bepaald druk op de weg, zoals gebruikelijk op vrijdag toch een file in de regio.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 Nog geen enkel industriebedrijf heeft harde afspraken met de overheid gemaakt over de stikstofuitstoot. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Het kabinet wil dat 24 piekbelasters hun uitstoot beperken... maar tot nu toe is er alleen met BP Rotterdam een intentieverklaring overeengekomen. De IND gaat sneller beslissen over aanvragen van Palestijnen in Nederland... die familieleden uit Gaza willen laten overkomen. Er lopen nu ongeveer 10 spoedprocedures die met voorrang worden behandeld. In Almere kunnen niet alle nieuw te bouwen woningen een stroomaansluiting krijgen...